In Eindhoven zijn 106 Haitiaanse weeskinderen aangekomen. Nederlandse adoptieouders nemen 92 kinderen op en 14 kinderen gaan naar Luxemburg. De hulporganisaties betrekken deze keer de Algemene Rekenkamer bij het afleggen van verantwoording om zo het publiek beter duidelijk te kunnen maken waaraan het geld precies wordt besteed. Jongeren aarzelen om te geven omdat ze volgens een enquête denken dat er veel geld aan de strijkstok blijft hangen. En vandaag is de grote inzamelingsactie voor het getroffen gebied op radio en tv. Het eindbedrag van vanavond wordt verdubbeld door minister Koenders. Staatssecretaris Huizinga wil opheldering over de aanhoudende problemen bij de OV-chipkaart voor studenten. Ze gaat praten met de top van TLS, dat is de organisatie achter de kaart. Begin deze week bleek dat ruim 400.000 van de 650.000 studenten de kaart nog niet hebben geactiveerd. Onder meer door slechte voorlichting en kapotte oplaadpunten. Verder bekijkt ze of de OV-kaart inderdaad soms duurder is dan de strippenkaart, zoals SP en GroenLinks zeggen. Tientallen basisscholen nemen dit jaar de CITO-toets bij wijze van proef pas eind maart af in plaats van begin februari. De scholen willen bekijken of daardoor de overgang naar het middelbaar onderwijs soepeler verloopt en er is dan meer voorbereidingstijd voor de toets. CITO zelf vindt extra voorbereidingstijd niet nodig omdat er alleen basisvaardigheden worden getest. De CITO-toets is een hulpmiddel bij het kiezen van een vervolgschool weer, enkele opklaringen, vrijwel overal droog.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 dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. to depend on you. I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. I see you across the street. And I can't help but what's going on. to she wants van Zandvoort, op 106.9 FM.